Goedemiddag, ik ben Bien Buis. Dit is het nieuws van NOS op 3. Station Den Bosch is weer veilig. Begin van de middag werden twee perrons ontruimd... en meerdere treinen doorzocht door agenten met kogelwerende vesten. Er was volgens de politie informatie dat iemand met een vuurwapen onderweg was... van Amsterdam naar Den Bosch. Er is nu iemand aangehouden in Amsterdam... en alle perrons in Den Bosch zijn weer open. Een tolk die eerder deze maand in Kabul omkwam... stond inderdaad op de Nederlandse evacuatielijst. Dat heeft het kabinet net bevestigd aan de Tweede Kamer. Volgens de ministers is het aannemelijk dat de man is vermoord. Volgens de familie schoten Taliban-strijders hem dood in het huis van zijn ouders, waar hij was ondergedoken. De beveiliging van mensen die ernstig worden bedreigd moet beter geregeld worden, staat in een onderzoek. Vooral bij de politie is er een flink personeelstekort, zegt mijn collega Remco Andringa. En ja, dat terwijl er naar schatting honderden mensen in meer of mindere mate beveiligd moeten worden. Denk aan rechters, officieren van justitie, maar ook aan vrouwen die met eh, de dood worden bedreigd door, door, eh, door hun ex. Het aantal mensen dat beveiliging nodig heeft is flink toegenomen. En in de trein van Emmen naar Zwolle zijn steeds meer incidenten met asielzoekers. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld van en naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel moeten. Volgens de vakbond loopt het de spuigaten uit. Mensen die eh, eh, hebben geen kaartje. Eh, daar krijgt men uiteraard ruzie over, want de steward wil een kaartje zien. En dat mondt dan heel vaak uit in scheldpartijen, intimidatie, maar helaas ook fysiek geweld. Vorige week nog werd een machinist op het perron tegen zijn hoofd geschopt. De vakbond wil daarom dat er beveiligers in de trein komen. Zodat die mensen, de stewards, er niet alleen voor staan. En zodat veiligheidsmensen met boa, met handboeien eventueel, kunnen ingrijpen en eh, de steward kunnen ontlasten. Maar volgens vervoerder Arriva hebben zij al alles geprobeerd, zoals betere controles op het perron en moet de politiek ingrijpen. Het weer. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het is een graad of 16. Morgen zonnig en droog en 15 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB viel op de afsluitdijk de A7 richting Noord-Holland voor Den Oever 2 kilometer en 10 minuten vertraging door een kapotte auto.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 spark is melting in the dark, or the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in I guess I missed the target, caught up in a different line of fire. But I know since I've been aiming for the sweetness in your soul, your name is on my bullet, and it's getting ready to explode.